De fractievoorzitters Verhagen, Rutte en Wilders zijn alle drie optimistisch dat Verhagen op het CDA-congres van zaterdag een meerderheid achter zich zal krijgen voor de twee akkoorden. Het weer vanavond in het noordoosten nog regen, in de rest van het land droog, ook morgen droog en in de middagperiode met zon.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 Cohen heeft er verder kritiek op dat het kabinet de woningmarkt niet wil hervormen... en spreekt van enorme bezuinigingen op de zorgtoeslag. SP-voorman Roemer is bang voor een tweedeling in de samenleving... bijvoorbeeld tussen zieken en gezonden en tussen armen en rijken. D66-fractievoorzitter Pechtold zegt dat het geen regeer... maar een stagneerakkoord is wat betreft de economie en de schatkist. Partijleider Rauwvoet van de ChristenUnie kwalificeert de plannen als een dun verhaal... Hij ziet er een verschuiving in van christelijk-sociaal naar liberaal beleid. Het nieuwe kabinet gaat op een aantal terreinen fors bezuinigen, in totaal voor 18 miljard euro. Zo wordt er gesneden in de kinderopvang, de zorgtoeslag en de basisverzekering. Ook aan de ontwikkelingssamenwerking Defensie en de publieke omroep wordt minder geld uitgegeven. De studiebeurs wordt beperkt tot de bachelorfase. Mensen die werken verliezen geen koopkracht, maar mensen met een uitkering en 65-plussers gaan er wel wat achteruit. Het kabinet trekt meer geld uit voor wegen, veiligheid en ouderenzorg. De immigratie moet worden teruggedrongen volgens PVV-leider Wilders met 50 De afdracht aan de Europese Unie moet omlaag en er komen minder Kamerleden en ambtenaren, zo staat in de gesloten formatieakkoorden. Verzekeraar CZ mag voorlopig geen lijst publiceren van ziekenhuizen die het niet goed zouden doen bij behandelingen tegen borstkanker. Dat heeft de president van de rechtbank in Breda bepaald. De rechter wil volgende week een nieuwe uitspraak doen, maar hoopt eigenlijk dat de partijen hun geschil voor die tijd bijleggen. De namen van de meeste ziekenhuizen zijn inmiddels uitgelekt en een aantal verzet zich ook niet meer tegen publicatie. CZ is van plan de behandelingen van de slecht presterende ziekenhuizen niet meer te vergoeden. Het weer in het noordoosten regen...